die de koers vorig jaar ook won. Als tweede finishte de Italiaan Scarponi op 12 seconden. De ronde van Lombardije gaat van Milaan naar Como over 260 kilometer. Rabo-renner Bauke Mollema eindigde op de 12e plaats. Het weer. Vanavond klaart het in het hele land op.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 De lijst deze week met 16 stijgers, 3 zittenblijvers, 18 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Ruimte gemaakt na 16 weken door Ina met Amazing. Lady Antebellum, Nietje Nou, ook na 16 weken. de Sister Fire With Fire, na 15 weken verdwijnen zij uit de lijst. snelste stijger, daar beginnen we straks dit uur mee. Bruno Mars, Just The Way You Are. 9 plaatsen gaat hij omhoog. En hij komt dan vanaf 27 in één keer op nummer 18 terecht en dat in zijn vierde week. Trevor McCoy, Billionaire, negen plaatsen, daarmee de snelste daler. En Kay Perry met haar California Girls nog steeds het langst genoteerd. 22 weken alweer. 15 oktober in de geschiedenisboeken. 1889 de opening van het Centraal Station te Amsterdam. In 1969 is er de Vietnamoorlog en honderdduizenden mensen nemen deel aan een anti-oorlogsdemonstratie die overal in de VS zijn georganiseerd. 1971 op deze 15 oktober is Hans eh, Breukhoven. Die opent namelijk de eerste free record shop aan het Boerseveld in Schiedam. En ook de bijzetdag zeg maar, van eh, Prins Klaus. Hij wordt namelijk bijgezet in de Nieuwe Kerk in Delft.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 Vijf weken lang staat ze alweer in de lijst van Europa. Ze gaat van 23 omhoog naar 17. En voor de single van eh, Bruno Mars, de snelste stijger van deze week. Just The Way You Are, in zijn vierde week van 27 eh, omhoog naar nummer 18. Zometeen gaan wij even kijken in de wereld van de show nieuws. In ieder geval weer wat nieuws over eh, Lady Gaga en Kate Perry. En ook Eminem die heeft van zich laten horen afgelopen week. We gaan eens kijken wat daar allemaal gebeurd is.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 John Legend and the Roots, Wake Up Everybody. Zeven weken lang nu in de lijst van Europa. Van 17 gaan ze omhoog naar eh, nummer 16. In de nummers van Eminem vliegt de ene fuck na de andere bitje al onder horen. Maar thuis is dat wel heel anders. Eminem wil namelijk een eh, goede vader zijn en gebruikt daarom geen scheldwoorden in huis. Ik ben vader van drie dochters. Ik bedoel, het zou eh, heel raar klinken als ik de hele dag roep, bitch, ruim dit op, snap je? Ik vloek dus niet, al dus eh, Eminem in een interview met de Amerikaanse 60 Minutes. En ook weer eh, nieuws natuurlijk over Lady Gaga, want geen shownieuws zonder Lady Gaga. Lady Gaga die is doodsbang dat geobsedeerde fans haar gaan vermoorden. Ze heeft de beveiliging flink opgeschroefd en slaapt met een bodycar naast haar. Haar vriend eh, Luke Chol is een, eh, daarop zijn zacht gezegd natuurlijk niet zo blij mee. De permanente aanwezigheid van de klerenkast is niet zo eh, bevoorlijk voor de relatie. De vriendin van Gaga zegt ook, Luc heeft er genoeg van. Als ze bij Gaga thuis zijn dan, en haar bodyguards erbij staan, bederft dat toch een beetje de sfeer. Maar als ze zich erdoor veilig voelt, begrijpt hij dat wel. Anders de vriendin van Lady Gaga. En goed nieuws voor de fans van Kate Perry. Want dinsdag 15 maart geeft zij een concert in de Heineken Musical in Amsterdam. En dat alles maakt de concertorganisator Mojo afgelopen maandag bekend. Katie voert de spanningen maandagmorgen al flink op door te tweeten dat haar maatschappij de tourdata van eh, de California Dreams Tour elk moment bekend kon gaan maken. Naast Nederland staat eh, Kate Perry volgend jaar ook eh, onstage in onder andere Frankrijk, België, Engeland en Duitsland. Kaarten voor de California Dreams Tour die zijn vanaf morgen te koop bij de verkende voorverkoopadressen. We gaan verder met de hits van Europa en een van de hits is in handen van Lady Antebellum. A Run To You kwam zes weken geleden binnen in de lijst van Europa. Vorige week nog op nummer 16 en deze week snoep ze er gewoon nog een plekje vanaf. Lady Antebellum, I Run To You. Zometeen ook de single van Asher DJ Got As Falling In Love op nummer 14.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 And I might drive myself insane if those lips aren't speaking my name. Cause I've got some intuition, or maybe I'm superstitious, but I think you're a pretty sweet pill that I'm swallowing down. To counter this addiction, you got me on a mission. Tell me, darling, can I get a break somehow? Could I say no? gotta love like war. Girls gotta love like war. I kinda feel like it don't make sense. Cause you're bringing me in and now you're kicking me out again. Love so strong, then you moves on. And I'm hung up in suspense. Because you're bringing me in and then you're kicking me out again. It's like a hurricane speed train. She's a moving car, catcher in the fast lane. take up all my time Cause you're the only one that can make a storm cloud break Pulling out the sun And I can't get caught in the rain Can I get your lips to speak my name? Cause I got some intuition or maybe I'm superstitious But I think you're a pretty sweet pill that I'm swallowing down To counter this addiction You got me on a mission Tell me darling, can I get a break somehow? Could I say no? She's got a love like whoa you say you're will be just fine? Would you say you're will be just fine? She's got a love like whoa. Girls got a love like whoa. I kind of feel like it don't make sense. Cause you're bringing me in and now you're kicking me out. you're kicking She's got love like whoa. Girls got a love like whoa. I kinda feel like it don't make sense. Cause you're bringing me in and now you're kicking me out again. so strong, then you moves on. And I'm hung up in suspense. Because you're bringing me in and then you're kicking me out again. The Ready Set Love Like a Whoa. En samen met hun wordt het alweer eh, half vijf. Nog een half uurtje kan je alles aan de kant gooien. Gaat jouw vrije weekend beginnen. Eerst nog even een overzichtje. Op nummer 20 vinden we Armin van Buren samen met Sophie Alice Baxter Not Giving Up on Love. Roll Deep, Green Light, een 5 weken lijst van 21 omhoog naar 19. Bruno Mars, Just The Way You Are gaat van 27 naar 18 in zijn vierde week. Kylie Minogue, Get Out Of My Way staat nu 5 weken in lijst, gaat van 23 naar 17. John Legend and The Roots, Wake Up Everybody gaat één plekje omhoog van 17 naar 16 in zijn zevende week. En ook Lady Antebellum gaat er één omhoog. Eén week korter erin, één plaats hoger dus van 16 naar 15 in de zesde week. I Run To You. Usher, DJ Goddess Falling In Love blijft zitten op 14 in zijn negende week. En blijven zitten op 13 doet de Ready Set Love Like Wow 12 weken in de lijst. livehouse gaat all in, 9 weken in de lijst van 11 zakken ze naar 12. En Sia zakt ook, Clap Your Hands zakt namelijk van 9 naar 11. De nummer 10, die is er voor Scouting for Girls en die heet natuurlijk Famous. Vijf weken lang staan ze met deze plaat al in de lijst. En van 15 omhoog naar nummer 10. Famous. En zometeen uit deze hipmachine op 106.9 FM. De zingen van Elise Doolittle, Back Up. Maar eerst... ZFM, Westkust, weerbericht. Gaan wij weer even kijken wat het weer allemaal voor ons te doen heeft. Want vandaag is het overwegend bewolkt en er valt eh, meer af dan toe wat regen. Vooral vanmiddag regent het stevig door. De wind waait uit noordwesten, neemt overland land toe naar matig. Aan zee zelfs vrij krachtig. De temperatuur stijgt naar een maxima van 14 eh, graadjes. Vanavond, komende nacht, is het dan weer eh, overwegend bewolkt en vallen er ook nog wat buien. De wind waait uit noorden, overwegend matig eh, van kracht. En de temperatuur die daalt naar ongeveer 7 graden. Morgen beginnen we de dag met een paar buien, maar die buien die trekken al vrij snel naar het zuidoosten weg. En vooral maandagmiddag eh, schijnt dan de zon. De wind waait matig tot krachtig uit noordoosten. De temperatuur stijgt naar een maxima van 11 graadjes. Zaterdagavond, zondagnacht is het weer vrij helder en de temperatuur daalt flink. Het koelt af in onze regio naar waarde dichtbij het vriespunt. En er is zelfs wat eh, kans op vorst aan de grond. Zondag profiteren we van een uitloper van het hoge drukgebied Noorman. En daardoor is het eh, prachtig herfstweer. Veel zonneschijn, het blijft overal droog en het wordt eh, in de middag maximaal 10 graden. Ik heb twee filetjes voor je klaarstaan. De A9, de Gaasperdamperweg heb ik dan over. Amstelveen richting Diemen tussen Bijlmermeer en Knoop en Diemen. Daar 2 kilometer. In diezelfde A9, alleen dan eh, een ander stuk. Amstelveen richting Alkmaar. Tussen eh, Badhoevedorp en knooppunt Rotterpolderplein. Ook daar moet je rekening houden met 4 kilometer aan één gesloten blik. Het ritme van Short van Dam. nothing to cry about when you're stuck in an angry crowd. Countdown. Countdown of the Continent. about you. I never take it all for granted. Oh, sunrise will. Het is de top 10 nog niet uit. Of de volgende, die er eh, komt er alweer aan. Jordan Rihanna. En deze keer eh, met haar Only Girl in the World. Vijf weken in de lijst van 10 omhoog naar nummer 5. Die andere plaat, De Amo. Die stond vorige week op 15 Die zakt deze week naar 7. 12 weken lang in de lijst. Hoe doet ze het eigenlijk in de Nederlandse... De enige echte, snel te kijken, maar... Eh, ze staat er wel in hoor, ze staat er wel in. Wees niet gevreesd. Vier nieuwe binnenkomers in de Nederlandse top 40. Op 38 eh, I'm in love, I want to do it. Alex Cardino doet dat. Ina 10 Minutes komt nieuw binnen op 35. Taya Cruz met eh, Dynamite op 21. En Hero, toen ik je zag, die komt ook eh, nieuw binnen op nummer 16. Althans, hij staat hier nieuw, maar hij heeft wel al vijf weken op nummer 1 gestaan. Dus ik denk dat daar een foutje gemaakt is. De Swedish House Mafia. Miami to Ibiza. Vier weken staan ze erin. Van 28 in één keer omhoog naar nummer 10. Ricky L, Born Again, 10 weken in de lijst, zak van 7 naar 9. The Only Girl in the World van Rihanna gaat van 14 naar 8. Van 8 naar 7, DJ Got Us Falling in Love, Usher samen met Pitbull. En op 6 vinden we de uh, Romance van Tim Burke. De Teenage Dream van Kate Perry op 5. CeeLo Green, Fuck You, zak van 3 naar 4. Van 2 naar 3 zakt de Club Can Handle Me van Flowrider. Mohambi met zijn Bumpy Ride stond vorige week nog bovenaan. Deze week moet hij alweer genoegen nemen met de nummer 2. En de beste plaat in de Nederlandse top 40 die is dan in handen van eh, Bruno Mars.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 Vorige week stond ze nog bovenaan de lijst van Europa. Deze week levert ze twee plekken in. Kate Perry met haar Teenage Dream. Elf weken lang nu in de lijst van Europa. Ze zakt van 1 naar nummer 3 toe. En ik heb dan nog twee platen over. En beide gaan één plekje hoger dan vorige week. En vorige week op 3, deze week dus op 2 is Love en het Rosenberg trio. In de tiende week gaan die dus nog een eh, plekje omhoog. En dat met Gitara. net niet de hoogste trui voor en het Rosenberg trio. Gitara redt het net niet. Kay Perry heeft hem moeten inleveren in de bovenste tree van Europa. En de vraag is wie gaat dan die plek innemen? Wie hebben we nog te gaan? Wie is deze week de beste plaat van Europa? Die is inderdaad in handen van Mohambi en zijn Bumpy Ride. 10 weken in de lijst van 2 omhoog naar nummer 1. one of a kind. Way, oh. I wanna boom bang, bang. heeft lang over gedaan, 10 weken in totaal, maar heeft nu de bovenste tree van Europa te pakken. Mohammed en zijn Bumpy Ride. Achter zich laat hij La en het Rozenmiddag trio Gitara en ook K. Perry Teenage Dream. Kijken we verder terug, Ricky L en MCK Born Again op 4. Rihanna The Only Girl in the World vinden we op 5. Tom Helson Sun in the Rise op 6. Rihanna met DMO op 7. Elisa Doolittle Backup vinden we terug op nummer 8. En op nummer 9 vinden we dan de Brandon Flowers met hun Crossfire. Nummer 10 is de Verschuiving van Girls met Famous. Dat was de lijst eh, voor deze week alweer. 41ste aflevering, 15 oktober 2010. Rest mij nog één ding, dat is uh, u een heel goed weekend te wensen.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 De verdachten uit Gouda en Teneuzen riepen via internet op tot geweld... De voetbalwet maakt het mogelijk om mensen die herhaaldelijk aanzetten tot geweld preventief op te pakken. De wet is op 1 september ingegaan. De lotto-jackpot van 36 miljoen euro is gevallen op de loten van 22 mensen. Het was de hoogste jackpot ooit van de lotto in Nederland. De 22 winnaars krijgen ieder ruim een miljoen euro, omdat er over de prijs nog belasting moet worden betaald. De jackpot was al een jaar niet gevallen en moest volgens de regels daarom vanavond worden uitgekeerd regeringspartijen VVD en CDA hebben geen probleem met de dubbele nationaliteit van CDA-staatssecretaris Veldhuizen van Santen Hilner. Ze heeft een Nederlands en een Zweeds paspoort. VVD en CDA zeggen dat ze niet twijfelen aan haar loyaliteit aan Nederland. PVV-leider Geert Wilders was niet op de hoogte van het dubbele paspoort en wil dat ze haar Zweedse paspoort inlevert. De PVV dient daarom na het herfstreces een motie in. In China en Japan zijn duizenden betogers de straat op gegaan vanwege een rel om een betwiste eilandengroep. In de Oost-Chinese zee liggen eilanden waar beide landen aanspraak op maken. De Chinese demonstranten riepen op tot een boycott van Japanse producten. De Japanners op hun beurt willen dat China van de eilanden afblijft. De verhoudingen tussen de twee